Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump kan de Russische president Poetin... mogelijk volgende week persoonlijk ontmoeten... om te praten over de oorlog in Oekraïne. Dat zegt de functionaris van het Witte Huis tegen persbureau AP. De New York Times meldde eerder dat Trump ook met Poetin... en de Oekraïense president Zelensky tegelijk om tafel wil. Trump zei gisteravond dat er volgens hem een grote kans is... dat ze elkaar zullen ontmoeten. Geen van deze mogelijke ontmoetingen is tot nu toe daadwerkelijk ingepland. Wel sprak de Amerikaanse diplomaat Witkoff gisteren een paar uur met Poetin in Moskou. De Franse premier Bayrou noemt de natuurbrand in Zuid-Frankrijk een ramp van ongekende omvang. Er is al ruim 16.000 hectare gebied verwoest en het vuur verspreidt zich nog steeds. De premier bezocht gisteren een dorp dat zwaar is getroffen. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Wel kampt de Zuid-Franse regio sinds vrijdag met een droogtecrisis. De Amerikaanse Latin jazz muzikant Eddie Palmieri is overleden. Dat heeft zijn dochter laten weten aan de New York Times. Palmieri wordt gezien als een van de meest innovatieve artiesten in de rumba en Latin jazz. De pianist, componist en bandleider was de eerste Latino die een Grammy Award won. Later in zijn carrière won hij er nog zeven. In totaal had hij bijna 40 albums op zijn naam staan. Eddie Palmieri was 88 jaar. Amerika gaat een in beslag genomen Russisch superjacht veilen. De zogeheten Amadea werd drie jaar geleden in beslag genomen in de haven van het eiland Fiji. En heeft een geschatte waarde van 325 miljoen dollar. Het jacht zou van een Russische oligarch zijn aan wie sancties waren opgelegd na de Russische inval in Oekraïne.